met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Kharkiv. De stad in het noordoosten van Oekraïne ligt aan de frontlijn... en werd bestookt met zweefbommen. Volgens de autoriteiten is er zeker één dode en raakten 18 mensen gewond. De aanval op Kharkiv kwam toen reddingswerkers nog aan het zoeken waren... naar slachtoffers van de vorige Russische beschieting afgelopen nacht. Toen werden zeker drie mensen gedood en raakten 19 mensen gewond. In het duingebied bij Rokanje in Zuid-Holland wordt al uren gezocht naar een zwangere vrouw. Ze zou daar zijn om te bevallen. Volgens een burgernetmelding gaat het om een vrouw van 23 met bruin haar... in een grijs shirt en een zwarte broek. Ze heeft een laptop bij zich. Er wordt gezocht met paarden, drones en honden. Een man van 18 die in november meedeed aan rellen in Amsterdam-Nieuw-West... is veroordeeld tot 100 uur werkstraf. Een paar dagen na de ongeregeldheden rond voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv... was het onrustig op plein 4045. De veroordeelde man trapte iemand die al weerloos op de grond lag. Hij moet het slachtoffer ook 4000 euro schadevergoeding betalen. Israël heeft evacuatiebevelen gegeven voor twee wijken in Noord-Gaza. Inwoners moeten zo snel mogelijk naar het zuiden, meldt het leger op X. Meestal worden zulke plekken kort na een evacuatiebevel aangevallen. Vandaag waren er bombardementen in Gaza-stad. Het Israëlische leger doodde vandaag zeker 66 mensen... meldt nieuwszender Al Jazeera op basis van medische bronnen. Inmiddels is 80 van de Gazastrook verboden gebied voor Palestijnen. Dan is weer nog vanavond op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht weer regen. Morgen eerst stevige buien met kans op onweer.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 My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, Aiko, Aiko, ande, choca más fina, guárdate, choca más fina, like this. Looks a little bit like I can't miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Like this. Like this. Like this. Like this. Like this. like this. Just a little bit like I can miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Just a little bit like I can miss. Hey, this is what you call a bad bitch. What? This is what you call a bad bitch. Looks a little something like this. Just a little bit like I can miss. Hey, Thank my God. Talk to me. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Touch me. <laughs> Holy shit. Talk to me.